I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up? zeven weken lang al in de lijst van Europa. Traffy McCoy. I wanna be a billionaire, so fucking bad. En zijn single heet inderdaad A Billionaire. Daarvoor hoor je ook nog de single van eh, Sia. Clap Your Hand staat 7 weken in de lijst. Van 3 ging zij omhoog naar 2. Rihanna DMO van 12 naar 3. Flowrider David Guetta van 9 eh, naar 4. En Kay Perry California Girls zakte van 2 naar 5. Dat was de eh, top 5. Top 10 wordt volgemaakt met Eminem, Rihanna, Love The Way You Lie, Yolanda Be Cool en Decap, We Know Speak Americano. Ina Amazing op 8, Lady Antebellum, Need You Now en Hurts Better Than Love op 10. Dat was de hitlijst van week 35 alweer. Op weg naar het einde van het jaar, maar dat duurt nog wel heel even. Vanaf deze kant wens ik u een heel fijn weekend. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent.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 Die is nu onderweg naar koning Albert, waarschijnlijk om zijn opdracht terug te geven. De partijen aan de onderhandelingstafel konden het niet eens worden over een allerlaatste voorstel van Di Rupo om eruit te komen. Het conflict draait om de wens van de Vlamingen om het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. De Walen willen daarvoor financieel gecompenseerd worden. Over die vergoeding werden de partijen het niet eens. Het is de derde keer dat de preformateur naar de koning gaat zonder resultaat. Verwacht wordt dat de koning deze keer zal aanvaarden dat Rupo zijn opdracht teruggeeft. Informateur opstelte overlegt al sinds 12 uur vanmiddag met de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV. CDA-leider Verhagen hoopt van VVD-voorman Rutte en PVV-leider Wilders te horen of ze verder willen onderhandelen na de onrust in het CDA. Over het verloop van de besprekingen is niks bekend. Het overleg is wel even geschorst geweest, omdat in elk geval PVV-leider Wilders enige tijd wegging. De politie in Harderwijk heeft in verband met de brand in een voormalige palingrokerij een vrouw aangehouden. Het gebeurde vannacht al, kort na het uitbreken van de brand, maar is nu pas bekendgemaakt. De vrouw van 43, zonder vaste woon- of verblijfplaats, liep op straat en riep dat ze iets met de brand te maken had. Of dat zo is, moet nog worden onderzocht. Bij de brand werd de voormalige palingrokerij verwoest. Vanwege de rookoverlast werden tien woningen ontruimd. De man die is opgepakt in verband met de dood van een vrouw uit Zoetermeer heeft bekend. De man van 46 is de ex-vriend van de vrouw. Het slachtoffer werd vorige week zondag aangevallen op een fietspad in Zoetermeer en zwaar gewond achtergelaten.